in de zwaar beveiligde gevangenis in Vught. Op die manier kon hij opdrachten doorspelen... aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. En hij zou ook hebben geholpen bij het voorbereiden van een gewelddadige gevangenisuitbraak. De neef is opgepakt toen hij op bezoek was in de cel in Vught. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Afghanistan zijn volgens lokale media 46 doden gevallen. 140 mensen raakten gewond. In de moskee waren veel mensen bij elkaar voor het vrijdagmiddaggebed. Wie verantwoordelijk is voor dat geweld is niet bekend. Afgelopen weken pleegde terreurgroep IS meerdere aanslagen in Afghanistan. Geen reclames meer voor vliegreizen en auto's op benzines. In de gemeente Den Haag. De Partij voor de Dieren wilde dat niet langer in bus- en tramhokjes. Ze vinden het promoten van fossiele brandstoffen gevaarlijk voor volgende generaties. Den Haag is voor zover we weten de eerste gemeente die zulke reclames verbiedt. En geen goede start van de vakantie voor reizigers op Eindhoven Airport. Vanwege de dikke mist bleven vanmorgen de vliegtuigen aan de grond... en werden vluchten geannuleerd of vertraagd. We hebben wel echt heel lang in het vliegtuig gezeten. Eigenlijk, ja, gaan we nog weg? Ja, nee. Ja, ik had niet verwacht dat we niet zouden gaan. Ik dacht alleen, het duurt gewoon nog eventjes. Het wordt ineens gecanceld. Drie uur in de vliegtuig gezeten en toen konden we eruit. Vlucht gaat niet meer door. En nu? Eh, nu gaan we naar, eh, naar eh, Düsseldorf, naar Wezen. Anderhalf uur in de rij? Ja, het is niet anders. En hoe ver bent u naar voren gegaan nu? Ja, ja ik heb gesmokkeld. Een <laughs> beetje, ja. Vlak na de middag kwam de boel weer op gang, maar er is nog steeds veel vertraging. Ook op het vliegveld van Rotterdam heeft de mist voor problemen gezorgd, vooral bij het landen. Sommige reizigers kwamen daardoor op een vliegveld in Duitsland terecht. Het weer flink mistig vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 5. En dit weekend lekker herfstweer, zonnig en droog als die mist dan weg is. En 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Het is druk op de wegen, ook in onze regio al wat vertraging. 65 kilometer bij elkaar. Met name oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... tussen in De Hoek en Rudolf 9 kilometer met een kwartier vertraging. Maar nog groter is de vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn 16 kilometer langzaam rijdend verkeer... met meer dan een uur vertraging. Bij Avenhoorn stond een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht.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 ZFM. Met nu, welkom in Zandvoort. time. We where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh. far, far behind. Me, where trouble melts like a lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me.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 Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show. like it. No, I can't deny it. muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Come as come, come as Y quiero verme como tú me ves. With Yo quiero verte como tú te ves. Come as come, come as Quiero verme como tú me ves. One, two, three.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 Ze zouden onder meer hebben gesproken over een gewelddadige ontsnapping. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is het gisteravond onrustig geweest. Wat er precies aan de hand was is onduidelijk. Sommige asielzoekers gooiden stenen naar de politie. Er zijn vijf mensen aangehouden. Veehouderijen moeten meer maatregelen nemen om stalbranden te voorkomen. Zo komt er een maximum aan het aantal dieren dat in een afgesloten deel van een stal mag staan. Ook moeten elektrische installaties geregeld worden gekeurd. Het weer, vanavond en vannacht mist.